uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Amerikaanse agent die vorig jaar een kind doodschoot dat een nepwapen droeg, gaat vrij uit. De zwarte jongen werd in Cleveland neergeschoten door de agent omdat hij dacht dat het wapen echt was. Volgens de aanklager was er sprake van een menselijke fout en is er geen bewijs voor een misdrijf. De jury was het daarmee eens en sprak de blanke agent vrij. De agent had van de meldkamer niet te horen gekregen dat het wapen van de 12-jarige jongen vermoedelijk nep was. En ook ontbrak op het nepwapen de gebruikelijke oranje veiligheidssticker. De explosie in Drachten is niet veroorzaakt door vuurwerk. Dat heeft de burgemeester gezegd tegen Omroep Friesland. Door de explosie stortte een appartementencomplex gisteren in. Al snel waren er geruchten dat het door vuurwerk kwam. Maar volgens de burgemeester is dat uitgesloten. In het puin zijn geen sporen van vuurwerk aangetroffen. De Iraakse premier Abadi heeft in een televisietoespraak gezegd dat terreurgroep Islamitische Staat komend jaar wordt verslagen. Hij zei dat 2015 het jaar was van de bevrijding en dat 2016 het jaar wordt van de eindzegen. Abadi hield zijn toespraak na de herovering van de provinciehoofdstad Ramadi op strijders van IS. De stad is volgens de Iraakse strijdkrachten sinds gisteren vrijwel in handen van het regeringsleger. De premier zei verder dat bij de strijd honderden militanten zijn gedood. Louis van Gaal is niet van plan op te stappen als trainer van Manchester United. Zijn ploeg wist vanavond tegen Chelsea opnieuw niet te winnen. Het werd 0-0, maar hij vindt dat zijn spelers onder grote druk een goede wedstrijd hebben gespeeld. Hij maakt zich geen zorgen, zegt hij. Vooraf had Van Gaal gezegd dat alleen een overwinning vandaag telt. Manchester United heeft nu al acht wedstrijden op rij niet weten te winnen en werd ook uitgeschakeld in de Champions League. Het weer. Vanavond blijft het droog. Minima vannacht tussen 4 en 7 graden. Morgen vanuit het westen toenemende bewolking. Met vooral in het westen ook wat regen. En het wordt 9 of 10 graden. Woensdag droog met regelmatig zon. Oudejaarsdag veel bewolking en enige tijd regen.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 Eh, verder wat kerstmuziek die je niet zo gek vaak gehoord hebt de afgelopen dagen. En een tekenfilm, The Princess and the Frog. Een film muziek van Randy Newman. Ja, ik eh, heb het eerste uur veel hits van de maand gedraaid. Het afgelopen jaar alle hits van de maand heb ik de revue gepasseerd. Met uitzondering van Florence and the Machine, uh, Breath of Life... uit de film Snow White en de Huntsman. Ik had gezegd, daar ben ik het tweede uur mee. Nou, wat je zegt moet je doen. Dus hier komt ze, Florence and the Machine, Breath of Life... of heaven and light. But all the choirs in my head sing, oh. To get a dream of life again, a little vision of the sun in the air. Welcome, baby. Stay up all night with the things you could do. You won't, but you might. The potential you'll be that you'll never see. The promises you'll only make. them Elliot Smith uit uh, Goodwill Hunting. Mooi nummertje, Between the Bars. Kort, maar krachtig zou ik zeggen. Ja, vlak voor kerst was ik nog bij eh, een, uh, een, ja, een toneeloptreden van Leo Blokhuis. Die had wat kerstmuziek op een rij gezet. En met een band, een goede band, speelde hij wat nummers die minder bekend zijn. hij speelde zelf niks, maar zijn echtgenote Ricky Cole zong... Uh, eh, Janis zong, fantastisch natuurlijk. Uh, Paul de Munk. En ook nog Ruben Heijn deed mee. Dus het was allemaal niet verkeerd. wat mooie nummers van die cd. What Happened Ever Happened to Christmas. en het begon allemaal met deze. Waar het naar genoemd is. En mee Man. En May staat op het cd'tje. Ik dacht oorspronkelijk van Elvis Presley was, maar dat weet ik niet eens zeker. Ik doe het uit mijn hoofd. Uh, uh, is een Amerikaanse singer-songwriter. Heeft een aantal malen in Nederland opgetreden. In de Belkweg in Paradiso, een aantal jaren geleden. Eh, is, haar muziek is ook gebruikt voor een soundtrack van de film Magnolia. Kortom, mooi nummertje. Niet zo gek vaak gehoord. Dus ik dacht, die moeten we kunnen draaien in deze week tussen kerst en eh, nieuwjaar. En eh, ik begin altijd met een, eh, de, de film, CFM Cinema met een titelmuziekje. En dat is van Calexico of afkomstig. En die hebben ook een kerstnummertje gemaakt. Gift Christmas Change. You say you're leaving going back home. Where's your family? Where do you come from? Something's missing from your life. Felt it all along. Retrace your steps, balance and check where it all went wrong. spirit is broken, the path is overrun. Can't move forward, and nothing gets done. I hope you can find some in a piece along the way. Whatever it takes, I pray you'll make it home on Christmas Day. In case you don't find what you need when you finally arrive, and your heart is snow. There's no warmth or light. Take this candle with you and book of matches as well. As you're climbing the walls, no answers at all except the gift you give yourself. cd of Whatever Happened to Christmas. Eh, dat is een eh, eh, nummer van Joni Mitchell, River. Het werd hier gezongen door Stevie N. vriend Harry Nielsen zat er ook nog een op. Harry Nielsen, de, de cultfiguur Harry Nielsen, die helaas niet meer is, maar heel veel LP's gemaakt heeft met mooie muziek. Onder andere waar dit nummer op staat, Remember Christmas. Eh, daar kom ik bij een andere grootheid, Andrea Bocelli. Die heeft in oktober, 23 oktober om precies te zijn, een CD uitgebracht, Cinema. En daarmee is een grote wens van hem in vervulling te gaan om een filmproject te gaan zingen. En op die cd staan werkelijk prachtige nummers. Ik ga er een paar draaien. Het is allemaal filmmuziek, dus het kan. Onder andere deze hele fraai uit de film van eh, eh, Life is Beautiful. Eh, dat is een heel mooi nummertje, Life is Beautiful. Italiaanse film. vai, sorridi vai gli occhi, gli occhi miei. Vai con questa mia canzone, intrisa di emozione, il mondo aspetta il tuo sorriso, vai blu, il cielo è ancora blu. Ik moet nog een keertje opstarten, neem me niet kwalijk. vai, sorridi amore vai. Hai negli occhi gli occhi miei. Vai con questa mia canzone, intrisa di emozione, il mondo aspetta il tuo sorriso, vai blu il cielo è ancora blu. Tu coloralo di più. Vai in questa confusione. Milioni di persone, il mondo è vuoto se non ci sei tu. Vai, sei bello come un re bello come il ritornello di questa canzone che io canto per te. Ma si nasconde anche il dolore nel dolcissimo rumore della vita intorno a te. Fai la tua strada fra la gente falla innamoratamente come quando eri con me. verità. Ah, sei bello come un re. Ciao, sorridi e prendi il volo, se un dì sarai solo, io sarò qui per te. Ciao, sorridi e prendi il volo e se un dì sarai solo, io sarò qui per te. En we gaan dus door met André Bocelli van deze prachtige cd. En dit is eh, uit The Godfather. casa faccia Lo tempo passa, ma una giorna un cielo nós aceptar, debí cambiar y dejar de vivir en lo gris, siempre tras la ventana, sin lugar bajo el sol. Busque ser libre, pero jamás dejaré de soñar y solo podré conseguir la fe que querrás compartir. No llores por mi Argentina, mi alma está contigo, mi vida entera te la dedico no te alejes. Te necesito. Jamás poderes, ambiciones, mentiras dijeron de mí. Mi lugar vuestro es por vosotros luché. En dit zong hij samen met Nicole Scherzinger. En dat kwam natuurlijk uit Evita. Uh, een tijdje geleden is er een cd uitgebracht met een Russische filmcomponist. En die heet eh, Michael uh, En dat is een, een van de bekendere Russische componisten. Hij heeft heel veel mooie muziek gemaakt. En ik ga er gewoon een paar nummers van draaien. Dit komt uit de film Olga, film 1975, Memories. volgende nummer is van eh, Michael Tereferdjev is eh, Music on the Wall. luisteren naar de muziek van eh, Michael Tare, VRDF, een Russische filmcomponist. Eh, prachtige cd. Ik zal in de volgende uitzendingen nog wel eens wat meer van draaien. De tijd gaat inmiddels verder en ik had nog één film op het programma staan. Eh, dat is de film The Princess and the Frog. dat is de muziek van Randy Newman en daar draai ik gewoon een paar leuke nummertjes uit. Deze mooie muziek komt uit de film The Princess and the Kicker. The Princess and the Frog, een, eh, een animatiefilm uit 2009. Eh, het gaat over een... Eh, in, het speelt in 1920. Kust een kikkerprins, een jonge serveerster in de hoop... een vloek op te heffen om hem weer in de mens te veranderen. Helaas wordt de vloek niet opgeheven... en verandert de serveerster zelf in een kikker. Aardige film, hele mooie muziek. Van Randy Newman. Het loopt tegen de klok van 11, eh, dus daarom gaan we toch Randy maar onderbreken. En kom ik terecht bij Harry Connick Jr. What are you doing New Year's Eve? Ja, dat komt steeds dichterbij, hè? Aanstaande donderdag is zover. What are you doing New Year's Eve? May It's much too early in the game. Ah, but I thought I'd ask you just the same. What are you doing, New Year's? New Year's Eve. One When it's exactly twelve o'clock that night, welcoming in the new year. New Year's Eve. Maybe I'm crazy to suppose thousand invitations you receive. Ah, but in case I stand one little chance, here comes the jackpot question in advance what are you doing, New Year? New Year's Eve. ABBA heen. Happy New Year. Tegen het einde van het uh, uur eh, CFM Cinema. geluisterd naar eh, de laatste uitzending van CFM Cinema in 2015. Het was een aangepast programma, zou ik maar zeggen, met de hits van de maand. En wat kerstmuziek, eh, mooie muziek van Andrea Bocelli. Eh, de film The Princess and the Frog. Nog wat muziek van een Russische componist. En tenslotte wat nieuwjaarsmuziek. En als het over nieuwjaarsmuziek gaat, dan kan je niet om Old Lang Syne heen. Dat is een gedicht van de Schotse dichter Robert Burns op muziek gezet. En Traditioneel wordt het lied gezongen bij de overgang van het oude naar het nieuwe jaar. Ierland, Schotland. Eh, de zangers staan erbij in de kring. Tijdens het eerste couplet houden ze elkaars hand vast. Bij het tweede worden de armen in elkaar gehaakt. En bij het derde beweegt de kring zich achtereenvolgens naar binnen en naar buiten. Met de emigratie van de Schotten over ja, naar de Verenigde Staten en andere Engelstalige landen... werd het lied daarmee ook in traditie meegenomen. Een heel bekend lied. Een mooi, eh, ja, het lied is een beetje melancholiek van aard... en wordt ook bij andere gelegenheden het nieuwjaar wel gebruikt als afscheidslied. De tekst verwijst naar herinneringen aan oude tijden... waarin men terugdenkt aan het genot van een goed glas. Nou, ik ga hem even opzoeken, want ik moet hem hier ergens hebben. Uh, die gaan we dan maar eens een keer draaien. Ja, ik wens je natuurlijk een hele fijne jaarwisseling toe. En ik hoop dat het een heel goed jaar 2016 voor je gaat worden.